Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een kleine meerderheid ingestemd met een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. 218 congresleden stemden voor het plan en 210 stemden tegen. Het plan houdt in dat er zo'n 1000 miljard dollar moet worden bezuinigd naast het verhogen van het schuldenplafond. De democraten stemden tegen en in de Senaat hebben zij een meerderheid waardoor de kans klein is dat ook de Senaat akkoord gaat. Ook de democraten willen bezuinigen, maar op een andere manier dan de Republikeinen. Ze willen bijvoorbeeld de belasting voor de hoogste inkomens verhogen. Dinsdag moet er in Amerika een akkoord zijn over de schuldencrisis. Anders moet de overheid hele afdelingen sluiten en worden sommige uitkeringen niet meer uitbetaald. De generaal van de Libische opstandelingen die donderdag dood werd gevonden is door enkele van zijn eigen mensen vermoord. Dat zegt de minister van de Nationale Overgangsraad, het bestuursorgaan van de opstandelingen. Er werd meteen al rekening gehouden met deze mogelijkheid omdat sommige opstandelingen generaal Younis niet vertrouwden. Ze verdachten hem ervan dat hij nog contacten had met het regime van kolonel Gaddafi waarin hij minister was geweest. De afgelopen dag is Younis begraven. Zijn zoon zou daarbij hebben geschreeuwd dat hij terugverlangt naar het regime van Gaddafi die voor stabiliteit zorgde. In België hebben vandalen de gedenksteen voor de overleden wielrenner Wouter Weiland vernield. Het monument is in tweeën gebroken door nog onbekende daders. De 26-jarige Weiland overleed in mei na een val in de Ronde van Italië. De gedenksteen staat in het dorp Zwijnaarden bij Gent. Ook twee andere Belgische wielrenners staan erop vermeld. Dimitri de Vouw en Frederik Nolf, die overleden allebei in 2009.